is gekomen. Het Openbaar Ministerie wil niet meer kwijt zolang recherche onderzoek doet. Omroep West heeft beelden online gezet die een voorbijganger van het incident gemaakt zou hebben. Daarop is te zien dat drie of vier agenten een man in bedwang houden die op zijn rug ligt en hem harde slagen toedienen. Even later draaien ze de man op zijn buik. Of dit om de man gaat die is overleden wil het OM en de politie niet zeggen. Mogelijk zijn rond de 90 migranten verdronken voor de Libische kust nadat hun boot was gekapseist. Hulpverleners sloegen alarm nadat er tien lichamen waren aangespoeld. De overledenen komen uit Libië en Pakistan. Een paar mensen zouden het ongeluk hebben overleefd. Die konden zelf naar de kust zwemmen en zijn gered door vissers. In Canada maakt het volkslied genderneutraal. Een meerderheid in de Senaat steunt een wetsvoorstel om de tekst te veranderen. In plaats van over de vaderlandsliefde van de zonen van het volk... wordt er straks gezongen over de vaderlandsliefde bij iedereen. Premier Trudeau noemt het een positieve stap richting genderneutraliteit. En het weer dan nog, de buien worden minder actief. Nu en dan wat natte sneeuw, ook wat zon. Het is ongeveer 5 graden. Vanavond en vannacht is het iets onder nul. In het weekend is het bewolkt en kan er een winterse bui vallen.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 Dinsdag waren er tijdens het debat in de Eerste Kamer nog veel vragen over de positie van de nabestaanden. De indruk was dat zij meer moeite zouden moeten doen om de arts ervan te overtuigen dat iemand wel of geen donor is. Dijkstra zegt in een brief dat de rol van de nabestaanden hetzelfde blijft en dat ze orgaandonatie kunnen tegenhouden.